Het gaat om Tata Steel in Nijmuiden, Geemoers in Dordrecht en asfaltproductie Nijmegen. Bij die laatste fabriek kwamen de buren er twee jaar geleden achter dat de gemeente wist dat er veel te veel schadelijke stoffen werden uitgestoten. Dus niet een beetje, maar gewoon zeker 10 keer de norm wordt overschreden, moet je eigenlijk per acute het hele bedrijf stilleggen. Dat is gewoon schandalig. Kijk hier eens in de hele wijk. Het is uh, eh, kanker wat de klok slaat. Dat is toch geen toeval? Als mijn kinderen zeggen, mama gaan we nu dood door die vieze lucht? Ja, daar word je als, als ouder echt, ja, daar krijg ik gewoon tranen van in mijn ogen. Volgens de onderzoekers moet de overheid beter zijn best doen om te controleren of alles wel volgens de regels gaat en ingrijpen als dat niet zo is. Een deel van de Tweede Kamer is net ontruimd, dat schrijft het AD. Er zou iets gevonden zijn in de postkamer van het gebouw. Ruim een half uur geleden werden alle vergaderingen stilgelegd en moesten alle Kamerleden de zalen verlaten. We weten niet wat er in de postkamer gevonden zou zijn. En vandaag verschijnt de film Air over de beroemde sportschoen Air Jordan. De hoofdrollen zijn voor Matt Damon en Ben Affleck. De film draait om de de deal die Nike maakte met basketballegende Michael Jordan. De schoen werd zo gewild doordat hij alleen door Michael Jordan gedragen mocht worden. Deze sneaker-expert noemt de deal een gamechanger voor beide partijen. Het is gewoon maar een schoen, maar op een gegeven moment toen Michael Jordan me ging dragen... dat eh, maakte de schoen zoveel meer. Ze zeggen ook wel dat, dat Michael Jordan gewoon die schoen werd. En, en daarna eh, is, Nike natuurlijk uitgegroeid. Het, eh, misschien wel de toonaangevend merk van, op het gebied van sport. Deze week werd nog een paar Jordans geveild. Dat door de basketballer zelf was gedragen. Dat leverde met handtekening 2,2 miljoen dollar op. waren volgens het Veilingshuis de duurste sportschoenen ooit. Het weer op de meeste plekken droog en af en toe zon, zo'n 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en gaat de wind ook wat liggen. Morgen af en toe zon, smiddags weer een bui en een gaat op 14.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 In other words, she came to exploding in the podium, dynamite Napoleon like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking. scorching, Killing me softly, Lauren or Kevorkian Can't tell if she's cuckoo or quirky When asked her, her name and she said, call me 10 tears in my bed Reliving all of the things that you said But now that you're gone, I'll be okay I'm gonna drink all my sadness away Tonight I ZFM.